is de Jong met het NOS-journaal. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn het niet alleen diplomaten en militairen, maar ook hun gezinsleden. Sinds de mislukte coup hebben al zo'n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland en het worden er steeds meer. Na de mislukte staatsgreep zijn in Turkije ruim 50.000 mensen aangehouden en nog eens 150.000 zijn hun baan kwijtgeraakt. Ze worden in verband gebracht met de Gulen-beweging die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zit. Orkaan Maria is op weg naar Saba en Sint-Eustatius uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan bereikt in de loop van de ochtend Nederlandse tijd de bovenwindse eilanden. Maar het oog van Maria zal waarschijnlijk ten zuiden van Saba en Sint-Eustatius passeren. De eilanden krijgen niet de volle laag. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. De grootste impact wordt verwacht in het gebied waar onder meer Guadeloupe, Dominica, Martinique en Montserrat liggen. In Dalfsen hebben zo'n 250 mensen de eerste informatieavond bijgewoond over de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Het vliegveld wordt verbouwd tot regionale luchthaven en moet vanaf 2019 onder meer vakantievluchten overnemen van Schiphol, dat aan de grenzen van zijn groei zit. Op de bijeenkomst in Dalfsen kwamen onder meer de exacte aanvliegroutes naar Lelystad ter sprake. Bewoners van vijf provincies in het noorden en oosten van het land vrezen geluidsoverlast. De komende dagen zijn er nog vijf bijeenkomsten in andere plaatsen. Het weer landt inwaarts vannacht vrijwel windstil met nevel en mist en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust blijft een bui mogelijk. Ochtends trekt de mist soms langzaam op. Daarna wisselend bewolkt en een enkele bui. Het wordt een graad of 16 en er staat een zwak tot matige noordwestelijke wind.